Van twee uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij het Amerikaanse bombardement op een luchtmachtbasis in Syrië zijn vannacht zeven mensen omgekomen. Dat hebben de Syrische autoriteiten gezegd. Er zouden negen gewonden zijn. Zes toestellen van de Syrische luchtmacht zouden zijn verwoest en de schade op het vliegveld zou groot zijn. De Amerikanen bombardeerden de basis vannacht als vergelding voor de gifgasaanval van afgelopen dinsdag, waarbij zeker 80 burgers omkwamen. In een aantal steden in Zuid-Afrika zijn demonstraties aan de gang tegen president Zuma. Duizenden betogers eisen zijn vertrek. Ze noemen Zuma corrupt en zeggen dat hij het land door economisch wanbeleid aan de rand van de afgrond heeft gebracht. De onvrede over Zuma leidde weer op toen hij zijn minister van Financiën ontsloeg... die kritisch was over zijn beleid. Minister Dijsselbloem kan voorlopig aanblijven als voorzitter van de Eurogroep. Bij een overleg op Malta met andere ministers van Financiën van de Eurolanden... vroeg geen van zijn collega's om zijn aftreden, zei Dijsselbloem na afloop. Hij kwam in opspraak na een interview met een Duitse krant. Daarin zei hij dat landen die vragen om Europese steun... ook moeten accepteren dat daar plichten aan verbonden zijn. Ik kan ook niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven... om vervolgens bijstand aan te vragen, zei hij. Vandaag zei Dijsselbloem dat hij de opheffen over zijn uitspraken betreurt. Een meisje van ongeveer acht jaar oud zou een tijd in een natuurreservaat in India met een groep apen hebben geleefd. Het meisje liep op handen en voeten en communiceerde alleen met kreten en geluiden. Ze was ondervoed en kampt met gedragsproblemen. Zo heeft ze woedeaanvallen, kan niet praten en eet met haar mond van de grond. Het is niet duidelijk hoe lang ze in het oerwoud heeft geleefd. De politie vermoedt dat het meisje door haar familie is achtergelaten in het reservaat. En dan het weer. Het blijft vanmiddag bewolkt met soms wat zon. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Morgen wat meer zon en 15 graden.